Met de ingrediënten die we op dit moment hebben zeggen... ja, er zijn echt wel aanwijzingen dat sprake is geweest van een terroristisch misdrijf. Tegelijkertijd is het zo, andere motieven kunnen we nog niet uitsluiten... en er moet nog heel veel onderzoek worden gedaan. Gisteravond werden bij de Erasmusbrug voorbijgangers plotseling aangevallen... door een man met een mes. Deze Rotterdammers zijn flink geschrokken van die steekpartij. Je ziet ook dat dit soort geweld natuurlijk ook in andere steden heeft plaatsgevonden. Dus heel eerlijk gezegd, je houdt je hart vast voor wat er eh, in Rotterdam kan gebeuren. Ja, je staat toch wel perplex dat dit gebeurt zo direct voor je voordeur. Maandag wordt duidelijk hoe lang de verdachte van de steekpartij voorlopig vast blijft zitten. Een demonstratie van Extinction Rebellion in IJmuiden vandaag had een grimmig einde. De klimaatactivisten blokkeerden daar een van de zeesluizen om zo een cruiseschip tegen te houden. Zo'n 20 IJmuidenaren hielden een tegendemonstratie, waaronder deze man. Ik werk hier meer dan 40 jaar en het bedrijf is al 100 jaar, dus we moeten gewoon wegwijzen. Aan de zijkant kun je staan om te demonstreren, maar niet hier op die sluisje, niet vastketen. Want kost money en dat pikken we gewoon niet. Muiden pikt dat niet. De groep tegendemonstranten gedroeg zich zo agressief tegen tegen de activisten dat de politie tussen beiden moest komen. Het cruiseschip vertrok uiteindelijk zonder vertraging. Hey bestie, Slay Queen, very mindful, very demure. Tja, kans is groot dat je dit soort teksten voorbij ziet komen op social media. Bedrijven en musea gebruiken steeds vaker dit soort woorden en uitdrukkingen in hun marketingvideo's... om zo jongere generaties, zoals Gen Z, aan te spreken. Maar ja, of die jongeren daar ook echt op aanslaan... Ik zou het zelf nooit gebruiken, dit soort taal. Ik doe dit niet op deze manier. Ja, word je ermee aangesproken? Nee, niks hiervan eh, gebruik ik zelf. Of ik weet, je hoort wel eens voorbij komen, maar ik vind het allemaal een beetje eh, raar. En, eh. Ja, het is ergens wel schattig ook om te zien. Ik weet niet of het heel effectief is. En nu kom ik ook nog even flexen met het nieuws over het weer. Want dat is wel een vibe. Voor je lava vanavond is een jasje wel handig. Het koelt namelijk af naar 13 graden, no cap. Brad Girl Summer mag wel over zijn, maar morgen is het weer helemaal HDP. Echt very cutesy. Het wordt 23 graden en er is veel zon. Ik love it. Period. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog file op de N247 van Amsterdam naar Horen... tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland.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 Hola, what you know about a bad bitch? IQ high, I keep her ass is. Hola, what you know about riches? No money equals what a kid is. They don't agree, I never mind why. Mind time equals fine wine. Never ever drop the ball, I just touch down, never see me fall. I just old school throw down dice and I'm raw. I don't hate you, I love you. Once I'm in love, there's no one above you. Hola. Let what you know about a sad deal? Signing with a label for a happy meal. Hold up, what you know about the fast life? No water, still a six feet deep dive. Hold up, what you know about a sad deal? Signing with a label for a happy meal. Hold up, what you know about the fast life? life, life, life, life, life. Hold up. What a set deal. Signing with a label for a happy meal. Hold up, what you know about a fast life? No water, still a six feet deep dive. Hold up, what you know about a set deal? Signing with a label for a happy meal. Cause I be riding round with like 60 on my wrist. I'm looking for a close friend, a little baby. Someone I can tell how I'm feeling lately. You can be Beyonce, I can be Jay Z. But no games, baby girl, don't play me. You should see the hotels I'm checking in. And you should see the shoes I'm stepping in.